van Kesteren met het NOS-journaal. Zanger, acteur en cabaretier Gerard Cox is overleden. Vorige maand maakte hij bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. De carrière van Cox begon in de jaren 60. Hij werd vooral bekend nadat hij zich had aangesloten bij cabaretgroep Lurelei. In de jaren 70 had hij grote hits met de liedjes 1948, toen was geluk heel gewoon... en Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ook speelde hij in die tijd cabaretprogramma's met Frans Halsema. In 1977 trouwde hij met actrice Joke Bruis... met wie hij ook na hun scheiding nog geregeld samen zou spelen. Onder meer in de tv-serie Toen was geluk heel gewoon. Dit voorjaar werd Cox op zijn 85 e verjaardag geëerd... met een feestelijke voorstelling in het Oude Luxor in Rotterdam. Gerard Cox was 85 jaar. De politie in Amsterdam heeft zo'n 30 meldingen en aangifte ontvangen... naar aanleiding van het optreden van het punkrap-duo Bob Willen gisteravond in Paradiso. Tijdens het optreden zouden antisemitische leuzen geroepen zijn als dood aan de IDF, het Israëlische leger. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël riep bezoekers daarna op om massaal aangifte te doen. Het OM onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn. Hulpdiensten in Madrid hebben een lichaam gevonden na de gasexplosie in een café gisteren. Vanmorgen werd de man van 52 gevonden onder het puin. Bij de explosie raakten 25 mensen gewond. Drie van hen zijn er nog slecht aan toe. Door de explosie in Madrid zijn ook meerdere huizen en een winkel boven de bar beschadigd. In de Mexicaanse staat Yucatan zijn 15 mensen omgekomen bij een zware kettingbotsing. Volgens Mexicaanse media gaat het om een van de dodelijkste verkeersongevallen in de afgelopen 50 jaar. Bij het ongeluk waren onder meer een vrachtwagen en meerdere auto's betrokken. Volgens ooggetuigen verloor de bestuurder van een van de voertuigen de controle... en belandde op de verkeerde weghelft. Meerdere auto's gingen door de botsing in vlammen op. Het weer op een paar plekken nog kans op een bui. Verder is het vandaag droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en kan in Zeeland wat regen vallen.